Dik de Hark met het NOS Journaal. De Eerste Kamer weigert de spoed te behandelen. Door een uitspraak van de Hoge Raad was de kaart ineens gratis. Donner draaide dat terug met een spoedwet die meteen inging, maar die nog moet worden goedgekeurd. Vandaag behandelt de Tweede Kamer de wet en daar lijkt de meerderheid voor te zijn. Donner had de Eerste Kamer gevraagd zijn wet met voorrang te behandelen, maar volgens de Kamer kan het best over twee of drie weken. In Sarajevo hebben 60 Nederlandse militairen een medaille gekregen. Daarmee kwam een einde aan 20 jaar Nederlandse militaire inzet in Bosnië. Nederland deed mee aan vredesmissies zonder meer om toe te zien op de naleving van het akkoord van Dayton. Daarmee eindigde in 1995 de oorlog in Bosnië. Griekenland voert een belasting in op onroerend goed. Het Griekse parlement heeft met de extra belasting ingestemd, waardoor het land een nieuwe internationale lening kan krijgen van 8 miljard euro. Meer dan 5 miljoen Grieken gaan de extra belasting betalen via de elektriciteitsrekening. Wie niet betaalt krijgt geen stroom. Op de Filipijnen is begonnen met het herstellen van de schade die de orkaan Neesat heeft aangericht. Door het noodweer zijn zeker 18 doden gevallen. Tientallen mensen worden nog vermist. De orkaan heeft vooral de hoofdstad Manila getroffen. Buiten de hoofdstad staan nog grote gebieden onder water. Gevreesd wordt dat een deel van de rijstoogst als verloren kan worden beschouwd. De orkaan trekt nu richting China. De lijfarts van Michael Jackson zegt dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van de zanger twee jaar geleden. Op de eerste procesdag zei de advocaat van dokter Conrad Murray dat de zanger zelf een fatale dosis van een verdovend middel innam zonder dat Murray in de buurt was. Volgens de aanklager had Murray moeten weten hoe slecht het met Jackson ging en had hij hem nooit toegang moeten geven tot het middel. Het weer de komende uur op veel plaatsen nog mist. In de loop van de ochtend breekt de zon door en dan blijft het de rest van de dag zonnig. door 20 graden in het noorden en gaat op 24 in het zuiden. Tot en met het weekende blijft het zonnig en warm na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn files van 5 kilometer of langer in de Randstad. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat tussen Blaricum en Eembrugge 7 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Moet je vanuit Amsterdam naar Amersfoort, kies dan bij knooppunt Eemnes voor de A27 naar Utrecht en neem daar dan de A28. A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude 5 en op de A7 Horenzaandam ook 5 kilometer bij Purmerend. A9 maar Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 7 en de A15 naar Europa Europoort tussen Ridderkerk en Charloes 5 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen het knooppunt Ridderkerk en het knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer.